Zander Vries met het NOS Journaal. Wereldwijd is er nog nooit zoveel geld uitgegeven aan wapens als in 2024. Dat heeft een Zweeds onderzoeksinstituut berekend. De 100 grootste wapenbedrijven behaalden een recordomzet van omgerekend zo'n 585 miljard euro. Dat is een toename van bijna 6 vergeleken met 2023. Volgens onderzoekers worden er meer wapens gekocht door de oorlogen in Gaza en Oekraïne... Vooral in Europa nam de vraag naar wapens toe. Landen die Oekraïne militair steunen in de oorlog met Rusland... moesten hun voorraden weer aanvullen. En ook investeren veel landen in het uitbreiden van het eigen leger. Door koperdiefstal rijden er geen treinen van het harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. Dat duurt nog tot zeker drie uur komende middag. NS zet bussen in op deze routes... en er is iemand aangehouden voor de koperdiefstal. Vandaag begint het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname. Ze zijn vannacht aangekomen in het land. De komende dagen ontmoeten ze nazaten van tot slaafgemaakte en inheemse gemeenschappen. Vorige week vierde Suriname dat het land 50 jaar onafhankelijk is van Nederland. In Frankrijk is een schilderij geveld dat eeuwenlang vermist was. Het doek van de Belgische schilder Pieter Paul Rubens werd in 1613 gemaakt. Daarna was een schilder eigenaar. En vervolgens kwam het terecht bij eigenaren van een, heer, herenhuis in Parijs. En daar werd het afgelopen september gevonden. Op het doek is Jezus Christus aan het kruis te zien tegen een donkere hemel. Volgens de veilingmeester staat het schilderij symbool voor het prille begin van de barokke schilderkunst. Het leverde bijna 3 miljoen euro op.